Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat een Israëlisch vliegtuig een ambulance heeft aangevallen... in de buurt van het Al-Shifa ziekenhuis in de Gazastrook. Volgens het leger zaten er Hamas-terroristen in. Een aantal Hamas-strijders zou om het leven zijn gekomen. Het Palestijnse Gezondheidsministerie, dat onder bewind staat van Hamas... zegt dat het ambulances met gewonden naar de grens met Egypte wilde sturen... toen de aanval plaatsvond. Het spreekt van tientallen slachtoffers. Er rijden bijna geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Dat zou volgens de NS komen doordat er iemand rond Utrecht Centraal op het spoor liep. Uit voorzorg is daarom het treinverkeer stilgelegd. In de hal van het station staan veel gestrande reizigers. Volgens de laatste update van de NS is de storing om half één verlopen. De douane in België heeft in de haven van Antwerpen een grote partij cocaïne onderschept. Een schip uit Ecuador had 7.500 kilo aan boord. De drugs zaten verstopt tussen een lading bananen. De politie is een onderzoek gestart. Volgens de Belgische tv-zender VRT zijn er negen verdachten opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Dat zou niet ver van de kade waar het schip aanmeerde zijn gebeurd. De ophok- en afschermplicht voor pluimvee in de Gelderse Vallei is per direct ingetrokken. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het risico op vogelgriep bij pluimvee is zo ver afgenomen dat kippen en vogels weer naar buiten mogen. De Gelderse Vallei was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. In de rest van Nederland werd die van de zomer al opgeheven. De maatregel was twee jaar lang van kracht. De laatste besmetting op een pluimveebedrijf in Nederland was op 24 juli. Het weer. In het binnenland is het vannacht nagenoeg droog en klaart het breed op. Aan zee blijft een enkele bui mogelijk. Morgen begint droog en bewolkt. Smiddags gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt een graad of 10.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 Do like it hurt, like it hurt. What you don't like Hey, baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Uh Nation lies in danger. I'm from Niagara Falls, and now I sit here.